Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Fitnesspoeders en pillen zijn gevaarlijker dan je denkt, waarschuwt de dopingautoriteit. Van die pillen en poeders met onder meer creatine en cafeïne zou je meer energie en uithoudingsvermogen tijdens het sporten moeten krijgen. Maar het spul kan ook leiden tot slaapproblemen en hartritmestoornissen. Zeker als jongeren te veel nemen, zegt fitnesser Jaap tegen het AD. Ik denk dat ik me toch behoorlijk heb laten verleiden door, eh, door veel dingen die ik op sociale media zie. Daar, eh, daar zijn natuurlijk veel mensen die het gebruiken van promoten, die er zelf ook heel goed uitzien. Dus ik denk dat je dan als, eh, als zeker als jonge, jonge kneedbare persoon daar best wel, best wel sterk in gelooft. Volgens het zijn de extra pillen ook helemaal niet nodig... als je maar gevarieerd eet. Het vertrouwen in de Tweede Kamer was in tien jaar tijd niet zo laag als nu. Eind vorig jaar had maar een kwart van de mensen boven de 15 jaar vertrouwen in het parlement. Volgens het CBS is ons vertrouwen in de medemens de afgelopen tien jaar juist wel gegroeid. En dat iedereen in de regio Amsterdam gratis OV-kaartjes kan bestellen is geen fout, zegt de vervoerregio Amsterdam. Die kaartjes zijn eigenlijk alleen voor mensen met een minimuminkomen. Maar daar wordt niet op gecontroleerd, bleek gisteren, vanwege de privacy. De verkeerswethouder gaat uit van de goedheid van de Amsterdammers. Nou, ik denk dat er veel meer mensen het echt nodig hebben dan we denken. En ik vind ook echt een risico dat we nu meteen weer in een reflex schieten van wantrouwen. Volgens mij vragen mensen echt om iets anders. Om een overheid die hun burgers wel vertrouwt. Er zijn in totaal 750.000 gratis OV-kaartjes beschikbaar. De vakantiegangers in Mexico, Florida, Bonaire en Curaçao... kregen steeds vaker een vieze verrassing tijdens hun reis. Er spoelt stinkend zeewier aan. Dit jaar verwachten ze zelfs een recordhoeveelheid van het spul. Er zit niet alleen een luchtje aan, ook zwemmen gaat niet meer en zo zijn er nog meer nadelen. Het is verschrikkelijk als je daar dan hoge eh, bruinwier op je stranden krijgt. Dat ligt dus boven wat er op de bodem groeit. En dan krijg je uiteindelijk dat al het leven doodgaat. Dus het is heel echt een ramp. Er zit ook een klein voordeeltje aan. In die bergen met zeewier is voor dieren ook veel voedsel te vinden. En het weer nog. In het Noordoosten is het vanochtend nog droog. Verder overal vandaag vooral regen. Als het niet regent, dan giet het wel of het plenst. Het wordt 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Diemen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen afrit AMC en Aalsmeer over 4 kilometer. 19 kilometer langzaam rijden op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Door de regen tussen Knoop het Kooimeer en Knoop het Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhorstenberg en Loenensloot. Op de N203 Alkmaar Amsterdam bij Krommenie 2 kilometer file. 10 minuten vertraging, 10 minuten extra ook op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom bij Leimuiden. Op de N242 Alkmaar meer bij Sint Pancras 2 kilometer file. Op de N246 Westgrafdijk Beverwijk 10 minuten vertraging bij binnen.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 Rusland viert vandaag de dag van de overwinning... waarmee de zege op nazi-Duitsland wordt herdacht. Er komt een grote militaire parade in Moskou. Israël heeft vannacht met luchtaanval in de Gazastrook... drie leiders van de terreurgroep Islamitische Jihad gedood. Israël houdt de drie verantwoordelijk voor raketaanvallen vanuit de Gazastrook. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen vandaag en morgen een bezoek aan de Waddeneilanden. Dat bezoek staat in het teken van de leefbaarheid op de Waddeneilanden. Het weer, het is bewolkt. Vanuit het westen volgt er regen. Alleen in Zeeland laat de zon zich vandaag ook even zien.